Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het bolletjeskleuren is begonnen. Een half uur geleden gingen de stemhokjes open. Bij Koen van 18 ging de wekker vandaag extra vroeg. Hij zit achter de tafel in een stembureau in het Gelderse Hattem. Ik hou ervan om voor andere mensen wat te kunnen doen. Uh, en uh, dit is de uitgelezen kans om dat binnen de coronatijd te kunnen doen. Vanwege corona zijn de verkiezingen over drie dagen verspreid. Vandaag en morgen mogen ouderen alvast stemmen. En andere mensen die verhoogd risico lopen. Zoals Lauren. Zij is 24 en heeft taaislijmziekte. Dat is een aandoening aan je longen. En daar kun je corona eigenlijk niet bij hebben. Elk krasje die er bij mij opkomt gaat er bij mij gewoon nooit meer uit. En Waarbij je die bij gezonde mensen nog wel kan wegpoetsen, om het zo te zeggen. Uh, ja, bij mij gewoon eh, iedere kras op mijn longen zit er gewoon eh, voor altijd. Ook morgen mogen mensen uit de risicogroepen nog vervroegd stemmen. Woensdag mag iedereen. Voorlopig worden er even geen AstraZeneca-prikken gezet in ons land. Vorige week stopten sommige andere landen daarom mee. Er zijn mensen die bloedproppen kregen na zo'n prik en een tekort aan bloedplaatjes. Het is niet duidelijk of dat echt door het vaccin komt. Maar minister De Jonge zegt, er mag geen twijfel zijn over de situatie. Die vraagt echt om uit voorzorg nu op de pauzeknop te drukken. En laten we hopen dat we over een aantal weken weer verder kunnen. Een behoorlijk taakje voor de GGD wel. Ze moeten 43.000 mensen bellen of sms'en omdat hun prikafspraak niet doorgaat. En de schoorsteenmantel van Beyoncé is weer een stukje voller geworden. Ze won gisteravond drie Drie Grammys, <laughs> dat waren nummer 26, 27 en 28 voor haar. The all-time record for most Grammy wins ever by a female artist and by any singer, male or female. So congratulations Queen Bee! Ja, Taylor Swift won de prijs voor het beste album en een protestlied over de dood van de zwarte Amerikaanse man George Floyd werd het beste liedje van het jaar. Het gaat om het nummer van Her. Zij zong I Can't Breathe. Dat waren de laatste woorden van George Floyd. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af vandaag. Er kan een enkel buitje vallen en het wordt een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 honest. You gon' know about it when we come through. Bad bitches coming in twos. Ain't nobody telling what we gon' do. But when we run through, yeah, yeah. Diamonds popping out the sunroof. Red bottoms up shoes. Licking like. when we run through, yeah, yeah. I'ma walk through, yeah. Crib with a house and pool, yeah. Let her walk through. Bet it on, think that you'll lose. I love how you move she a teen and the skin so smooth.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 Blowing on my line, my line like all the time. All we do is fuck, we fight like all the time. Wish that I could find the strength to leave you. Better good, how I treat you. I think I kiss you too much. you telling me? Show some respect for me. No time to lecture me. Yeah, sexual activity. Sweet tooth for you, got a cavity. Huh. Huh. Rockstar, rockstar living. Huh. Bad things, they get all with it. But you know that your mom is anything you want to do. I think I kiss you too leave a little love for me. Oh no. Just leave a little love for me. Yeah. Leave a little love for me. called you on your phone Is there some things that I deserve to know questions that have kept me up at night There's a darkness that deserves to see Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Zo'n 1600 stembureaus zijn open voor de Tweede Kamerverkiezingen. Vanwege de coronacrisis is het stemmen verdeeld over drie dagen. Vandaag en morgen zijn bedoeld voor mensen in risicogroepen. Tienduizenden prikafspraken gaan niet door, want Nederland heeft de inentingen met AstraZeneca voor twee weken stilgelegd. Uit Scandinavië zijn nieuwe meldingen gekomen over bijwerkingen. Een protestlied over George Floyd is uitgeroepen tot beste nummer... bij de uitreiking van de Grammy Awards, de belangrijkste muziekprijs in de VS. R&B-zangeres Her won met het nummer I Can't Breathe.